face like Radio 501. Daverende donderdag. Het is weer tijd om de donderdisc van 30 juni 2011 bekend te maken. Dat doen we altijd in dit eerste uur van de Radio 501 Daverende donderdag. En de donderdisc is vandaag tot middernacht Cuba van de Gibson Brothers.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 We just drag them down. We just drag them down until they're just like us. just what to do. Hoping no one else from all his phonies, just cause we are all phonies too. And those of us who once had wives and families understand what I mean.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 what it was, got hung out to dry. They threw me to the lions just for telling a lie. The way some people talk, you would have thought I could have hung for less. But don't blame me, boy, I'm just lucky, I guess. Shipwreck me and I'll build a boat. Throw me overboard and I swear that I'll float. There's nothing you can do to me. I haven't done it myself. I've been down in the trenches with the pimps and thieves. I've waded through the mud till it was up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. judge in this town. They never love you more than when they're sending you down. Now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess.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 A kiss to make us feel alive. And we can feel this way forever. going on. It's going on right now. Right now. Oh, and tomorrow, well, we'll worry about tomorrow again. But tonight, but tonight. our future's bright. let's get it poppin'. Let's get it poppin'. And have some fun. And have some fun. No, we ain't stoppin'. No, we ain't stoppin'. 501 is Radio 501. 501. C'est un petit gars à Rock Island. Il est tout gosse, il s'appelle Grant. Il a des yeux comme des soupières et déjà un vieux cœur de pierre le provoquer de temps en temps. Il se déambule le long du port, il accoste tout le monde en gueulant. Un petit bout de pain, un petit peu d'or, c'est un monde de garimpero. Il rêve de se tirer bientôt de Rock Island. Rock Island. Rock Island. Partir bientôt. Monsieur, t'aurais pas un peu d'eau Monsieur, t'aurais pas une pépite Monsieur, je vais m'embarquer bientôt. Qui me demanda avec ses yeux tristes. Je lui dis t'as mon garçon. Je vais à bord pour le graillon. Et tu fileras la main au gars pour carguer les grands voiles d'en bas. Comme la garçon, un bon coup de rhum. On va quitter bientôt, bonhomme. m'appelle Kanaka. Avec ton sac, suis-moi, c'est là. 6 heures sur le pont, c'est le branle-bas. On a monté le vieux trois-mâts. Le petit de Rock Island et moi.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 Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. After the wind and the terrible rain, there's peace in a valley, but it's not the same. Mm, how many times I gotta tell you that, man? How many times I gotta tell myself that, man?